Volgens Wilders zijn al zijn uitlatingen over de islam waar. Hij riep de rechter op alle getuigen toe te staan die zijn raadsman Moskowitz kort daarvoor had opgenoemd. Moskowitz wil verschillende islamologen en rechtsgeleerden oproepen om voor Wilders te getuigen. Ook wil de verdediging Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, oproepen. Het proces tegen Wilders gaat over twee weken verder. Twee Nederlandse echtparen en hun drie adoptiekinderen zijn omgekomen door de aardbeving in Haiti. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken worden nog drie Nederlanders vermist. Het ministerie vreest dat twee van hen ook zijn omgekomen, omdat ze in een hotel zaten dat is ingestort. Van de andere vermiste Nederlander is de verblijfplaats onbekend. De familie heeft sinds de aardbeving geen contact gehad. Minister Eurlings vindt de problemen op het spoor door de winterse omstandigheden niet acceptabel. En volgens hem denken de Nederlandse spoorwegen en ProRail er ook zo over. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uitvallen van treinen en het bevriezen van wissels. In de Tweede Kamer zei Eurlings dit nooit meer en hij zei dat hij daarop is af te rekenen. Veel Nederlanders verwachten te veel van hun pensioen. De autoriteit Financiële Markten zegt dat dat komt doordat mensen er geen goed inzicht in hebben. Drie op de vijf Nederlanders verwachten een bedrag van 70% of meer van het laatst verdiende bruto loon. Maar het werkelijke pensioen ligt meestal veel lager. De AFM wil samen met de pensioenfondsen werken aan beter inzicht in de pensioenregelingen. Het weer. Vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot lokaal min 4 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon vaker.